Mariel Hageman met het NOS Journaal. De Nederlanders zijn wereldkampioen. In een volgepakt stadion in Den Haag had Oranje in de eindstrijd weinig problemen met de Australische vrouwen. Het werd 2-0. Maartje Pauwme zette Nederland op voorsprong via een strafbal en Kim Lammer scoorde vervolgens het tweede doelpunt. Morgen spelen ook de Nederlandse hockeymannen hun WK-finale tegen Australië. Het Iraakse leger lijkt zich op te maken voor een offensief tegen de moslim-extremisten van ISIS. Volgens premier Maliki wordt Samarra het hoofdkwartier van de strijd. Vanuit deze stad, met een Sjiitisch heiligdom, zal het leger de tegenaanval inzetten. Vandaag hebben honderden vrijwilligers gehoor gegeven aan de oproep van de hoogste Sjiitische geestelijke in Irak om het land te verdedigen tegen ISIS. De afgelopen dagen bood het leger weinig weerstand tegen de moslim-extremisten. Op een congres van de VVD in Bussum hebben de leden een nieuwe voorzitter gekozen. Het is de voorzitter van de afdeling Den Haag, Henry Keizer. De 850 aanwezige leden hadden kort daarvoor besloten dat ze vandaag zelf de nieuwe voorzitter zouden kiezen. Een voorstel om daarover een referendum te houden onder alle VVD-leden werd door een kleine meerderheid weggestemd. Henri Keizer wordt de opvolger van oud-minister Ben Korthals. Hij is drie jaar voorzitter geweest van de VVD. De SP vindt dat de hoogste baas bij de Nederlandse zorgautoriteit niet kan aanblijven. Tweede Kamerlid Renske Leijten wil dat minister Schippers hem uit zijn functie zet. NRC Handelsblad schrijft vandaag dat topman Lange Jan buitenlandse reizen heeft laten betalen door bedrijven die opdrachten voor de NZA uitvoeren en door instellingen die de toezichthouder moet controleren. Volgens het SP-Kamerlid is de onafhankelijkheid van de NZA in het geding.